9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Mogelijk komt er een verbod op blusschuim waar PFAS in zit. De Europese Unie onderzoekt of zo'n totaalverbod mogelijk is. De brandweer maakt zich zorgen om het blusschuim met het giftige PFAS. Vraag is hoe in de toekomst grote chemische branden geblust moeten worden. Daarbij wordt nu blusschuim met PFAS gebruikt. Voor de methode is nog geen goed alternatief. Een hotel in de Chinese stad Guangzhou... waar mogelijk besmette coronapatiënten in quarantaine verbleven... is ingestort. Volgens Chinese media zijn 70 mensen bedolven onder het puin. 37 zijn gered. Het hotel werd gebruikt als opvang voor mensen... die met, het, met coronaviruspatiënten in contact waren geweest. In Italië is het aantal besmette mensen opgelopen tot bijna 5900. Dat zijn er duizend meer dan gisteren. Vandaag overleden 36 Italianen aan het virus. In totaal zijn in Italië 233 mensen aan corona overleden. In Groningen zijn vier studenten van studentenvereniging Vindicat... vanwege klachten getest op het coronavirus. De uitslag is nog niet bekend. Zo'n 900 Groningse studenten waren in Noord-Italië op skivakantie. Ze kwamen een dag eerder terug vanwege het virus. Sinds gisteren zijn er 60 nieuwe coronagevallen in Nederland bijgekomen... Het aantal besmettingen is opgelopen naar 188, al dus het RIVM. Lodewijk Asscher wil opnieuw de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid worden. Dat zei hij op het ledencongres in Nieuwegein. Hij zei daar ook dat hij verwacht de verkiezingen van volgend jaar maart te zullen gaan winnen. Asscher was bij de verkiezingen in 2017 ook de nummer 1 op de kandidatenlijst. De PvdA leed toen haar grootste verlies ooit... en zakte van 38 naar 9 zetels in de Tweede Kamer. Het weer vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Vannacht is het op de meeste plaatsen bewolkt, maar wel droog. De temperatuur daalt naar 6 graden. Morgen bewolkt en regen. Pas later op de dag af en toe een zonnetje.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 Straks nu het tweede uurtje DJ Mauzo met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En trouwens als opening horen we Barbara Tucker en Dennis Queen. Met You Want Me Back. Onderweg zometeen. De Shapeshifters. Samen met Kimberly Davids. Ook de Vision komt eraan. Maar eerst de Purple Disco Machine met In My Arms. We doen vandaag het eerste uurtje een beetje lekker relaxed. Met lekkere ontspannen muziek. Om u op te warmen naar deze stapavond. Deze zaterdagavond. Een hele goede avond. by the sticks and stones I must stay to my soul Nothing gonna let me go So the river, the river deep But the water ain't gonna drown me If the darkness falls upon me now While I'm down here on my knees The world just keeps on spinning around no, I still believe, I still believe, I still believe, I still believe, I still believe. Every heart has sunk so low. I'm a slave to my soul. Nothing gonna let me go. Sail the river, the river deep. But the water ain't gonna drown me. If the darkness falls upon me now, while I'm down here on my knees, the world just keeps on spinning around cause I still believe, I still believe FM's Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Ik kregen eerder eh, deze week te horen... dat ze niet mogen optreden op het bevrijdingsfestival in Zoetermeer. En via Instagram laten ze eh, weten dat ze het erg jammer vinden... dat ze zo dubbel gestraft worden... En eh, San Marino stuurt wederom zangeres Sanait... die in 2011 de finale van het Songfestival niet wist te halen. deze omroep besluit om de voorrondes zonder publiek te houden... wegens het coronavirus. Ja, dat is heftig, hè? De, eh, in een week tijd zitten we al ver boven de 100. Dus eh, ja, en Nederland zegt dan, wij zijn er klaar voor. De gezondheidsdienst dan, maar... Ja, ik, eh, ik heb zo'n beetje mijn twijfels. En eh, de bandleden van Chef Special, die werkte voor een vierde album Unfold... niet met een externe producent, maar maakte de hele plaat met z'n vijven. Zangeres, eh, nee niet zangeres, hij is een zanger uit Haarlem. Joshua Nolet vertelt in een gesprek met Nu.nl dat ze alle tijden, alle tijden namen om elkaars ideeën te bespreken en ook uit te proberen. Dus ja, ik ben benieuwd. ik heb het album nog niet gehoord. Ik heb wel een paar tracks gehoord. Want uh, ja, bij CFM krijg je er af en toe wel een beetje promotiemateriaal. En eh, eigenlijk alle, alle, grote concerten die ze geven, onder andere in Avars, daar eh, word ik altijd uitgenodigd. Dus <laughs> je moet ze een beetje te vriend houden. En zoals je ze te vriend houdt, krijg je af en toe ook een beetje promomateriaal. En eh, Ben Limbrand die wordt dit jaar bekroond met de Gouden Harp tijdens de Buma Awards. De 59-jarige DJ krijgt de prijs voor zijn rol in de ontwikkeling van de Nederlandse muziekindustrie. Dat eh, werd gisteren gemeld door de Telegraaf. Dus dat eh, is heel positief. En we feliciteren natuurlijk Ben Libra eventjes. Want ja, het is een legende, hè. CFM Zandvoort, ik lul veel te veel. Het is zaterdagavond. De warming-up voor jouw stapavond met die muziek. Scott Diaz en Lua met Somewhere Else. someday Saturdays 9. be. I say I'm just gonna let it ring and not let it bother me. I'm much too tired. Got to get some sleep. Who in the world? Moving around, on emergency. I don't know, and I don't really care. lives across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. is het er allemaal gaande op deze zaterdagavond 7 maart alweer. En zoals altijd beginnen we eerst even met eh, de Escape in Amsterdam. Wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend in de Escape. Voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandvoors Raimundo. Hij doet daar de line-up en heeft onder andere vandaag meegenomen... Brian Jandro en Santos en de MC is Janto. Vanavond dus Brainwash in de Escape in Amsterdam. En nog een leuk feestje, wekelijks feestje, in Club R. Vanavond Freddy Morera. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club R. Voor meer informatie check de website air.nl. Met natuurlijk niemand minder dan Freddy Morera. En vanavond ook nog eh, Sarita Lorena. Die komt live even langs. Gangson, Levi, Sleazy Stereo, Maxwell of Back zullen ook aanwezig zijn. En het is allemaal hosted bij Ashy Ferrero. En in area 2 hebben we Ago Sounds, Dominique Brooks, Timmy Turner en Tribal Cash. Dat vanavond dus in Club Air in Amsterdam. En nog een wekelijks feest in de Melkweg iedere week. Encore met vanavond het thema Where the Cultures Live. Begint rond de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend in natuurlijk de Melkweg. Hip-hop en R&B. En voor meer informatie check de website ancoramsterdam.nl. Gewoon aan elkaar geschreven ancoramsterdam.nl. En wie er allemaal komt, geen idee. Maar het zal wel gewoon het vaste repertoire zijn. En nog een bijzonder feestje. The Promised Land en de Matzo back op Thuishaven. En eh, ja, dat is om 11 uur al afgelopen. Vanmiddag om 1 uur begonnen. Wintercircus, The Promised Land eh, en Matzo. Dus eh, meer informatie, check nog even uh, eh, thepromisedland.nl of thuishaven.nl. En dan waren onder andere vandaag Remy Anger, Isis, Orlando Voort, DJ Rob, Alexander Koning uit Haarlem natuurlijk. Bas Bas Gizmo, Abrax Fox Fan. En in de Promised Land House Classics eh, Eric E., Ronald Molendijk, Lucien Ford, Roog, JD, Spider William, Mark van Dalen, Lars Johansen En dan natuurlijk onze eigen zandvoorster Raimundo. Die was er ook bij. En uh, Matzo is back, Quasar, Billy Nasty, Steve Rachmat, Telly. En eh, ja, check even de website thepromisedland.nl. het zover over over korte party update. Door met muziek op deze zaterdagavond. 7 maart alweer. Wat dacht je van muziek van Blue Boy? Nummer 1, The Nightwalk 10. Je hoort hem zo meteen, uh, <laughs> The Nightwalk 10. Maar uh, foutje in het systeem. <laughs> klaar. Ik kan hem gewoon niet weghalen. Blue Boy, Remember Me, de Frankie Bizarro remix. Nu hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. muziek van Silas en Dope met I Want You To. En daarvoor horen we de Enzo Dios remix. Eh, samen met Sida eh, Met Fired Up. Oud nummertje, nieuw jasje. En zo werd het even tijd van de Nightwalk 10. Nummer 1 heb je al gehoord. Heb ik al verklapt. Ging even fout in het systeem. op een of andere manier werd ik even geblokt. Deze week op 10, Earthen Days met Just Be Good To Me. Op 9, Arma van A-Track met Smiley Face. Op 8, Gene Ferris en ATFC met Spirit of House. Op 7 deze week, Waze and Odyssey en Tommy Dale met Always. Op 6, ex nummer 1 plaatje van Santorini en Milk Bar met Manhattan. Op 5, Dennis Cruz en Leo Wood met To Burn. Op 4 Shell en Medusa Music met Born to Love. Op 3 Alan Fitzpatrick met Haven't You Heard the Fitzy Fully Charged Mix. Op 2 deze week Morena Pazelato met Gonna Make You Sweat Everybody Dance Now. Het nummer wat er vroeger gemaakt werd in de jaren 90 door de CNC Music Factory. En nog steeds op één de plaat die je straks hebt gehoord. Eh, meteen na eh, de party update. Blue Boy, remix van Freaky Rizzardo met Remember Me hebben nog genoeg lekkere muziek. Wat dacht je van Sinner James nu op de radio met Yellow Butter?